Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer worden gedaan om de omwonenden van fabrieken en andere industrie te beschermen tegen schadelijke uitstoot. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Je hoort verslaggever Onno Beukers. Een onderzoek eh, dat eh, begon eigenlijk naar aanleiding van de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden. Maar eh, ja, om het toch ook breder neer te zetten is er ook gekeken naar de productie van asfalt in Nijmegen. En ook ja, de lozing van water door Geen Moers in Dordrecht. De raad vindt dat de overheid beter moet checken of alles wel volgens de regels gaat. Ook zouden de bedrijven zelf meer kunnen en moeten doen... om de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag te krijgen. Grote kans dat je binnenkort je medicijnen online kunt krijgen via je dokter. Nu moet je nog langs de huisarts voor een check. Maar volgens de minister is dat niet meer van deze tijd. Tijdens de coronapandemie was die verplichting al even opgeheven... en volgens Kuipers werkte dat goed. Hij gaat de regels dus veranderen. En koningin Maxima heeft een tik op de vingers gekregen van het ministerie van Financiën. Ze is helemaal fan van de digitale euro en de mogelijke invoering daarvan. Op belangrijke congressen praat ze geregeld over de voordelen. Such safety, finality, liquidity and integrity. Maar volgens het ministerie zorgt haar enthousiasme juist voor onrust... omdat de plannen lang nog niet zeker zijn en banken ook nog niet weten hoe het eruit gaat zien. Platenlabels proberen uit te vogelen hoe ze iets kunnen doen tegen muziek die is gemaakt door kunstmatige intelligentie. Het FD schrijft daarover. Bijvoorbeeld, voorbeeld, de stem van de Engelse zangeres Mae Stevens... is met software veranderd in die van Harry Styles... terwijl hij nooit een toon van het nummer heeft gezongen. Eerst het origineel. en dan de Harry Styles versie, die dus door AI is gemaakt. we be sad. Universal Music, het platenlabel, vraagt nu aan streamingdiensten als Spotify en Apple Music... om dit soort software geen toegang te geven tot hun database. het weer nog af en toe zon, maar vooral veel wolken, wind en soms ook een bui. Vanmiddag is het vaker droog en is er meer zon bij 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat nog file bij knooppunt De Hoek. 7 kilometer met een half uur vertraging.